Als er al voor 31 oktober een brexit-deal ligt... waar ook het Britse parlement achter staat... dan kunnen de Britten ook al eerder uit de Unie vertrekken. Volgens EU-president Tusk is deze flexibele periode lang genoeg om tot een oplossing te komen. Deze uitkomst is een compromis en premier Rutte is er tevreden over. Volgens hem is het belangrijk dat de EU goed blijft functioneren en dat het Verenigd Koninkrijk er vrijdag niet zou uitvallen. In Flevoland worden vandaag alle stemmen voor de Provinciale Staten herteld. Het gebeurt op verzoek van het CDA dat zo'n tien stemmen tekort kwam voor een vierde zetel. Direct na de verkiezingen op 21 maart leek de partij vier zetels te krijgen, maar later ging één daarvan toch naar Denk. En dat had te maken met de verdeling van de restzetels. Voor het CDA is die vierde zetel belangrijk, omdat ze een sterkere positie door krijgen in de onderhandelingen over een nieuw college van gedeputeerde staten. De uitslag van de hertelling wordt volgende week dinsdag bekendgemaakt... en een dag later worden de nieuwe statenleden geïnstalleerd. Het Boekenweekgeschenk van volgend jaar wordt geschreven door anne van der Zijl. Ze is onder meer bekend van het boek Sonny Boy... en biografieën over bijvoorbeeld Annie M.G. Schmid en Prins Bernhard. Het thema van de Boekenweek is nog niet bekend... maar van der Zijl weet al wel dat ze iets gaat schrijven... over een liefdesgeschiedenis in de 19e eeuw. De Boekenweek is volgend jaar maart. Het weer, de dag begint op veel plaatsen zonnig... maar vooral in het noorden en oosten ontstaan wat wolken...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 On these open streets, it's just my face. That's just a single letter taking me home, and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I would get up. Ooh, I knew I would get up on these open streets. It's just my face. dust in your Fendi coat. Even though you don't even smoke. Always changing your access codes. Yeah, I can tell you no one knew.